grote en kleine, met echte baleinen. Jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, wat weer en weer. Mooie regenschermen, mooie regenschermen, juffrouw, meneer. Koop een parasol, beschut je bol, de zon wordt heet. Oh, een paraplu. We krijgen een jus voordat je het weet. Spetter, spatter, spetter, spetter, spatter, spetter, hoor je dat nog? Spetter, spatter, spetter, spetter, spatter, spetter, sau, Je Juffrouw, kijk eens wat het beeld zegt. Oh, wat wordt het slecht. Jongen, jongen, jongen, jongen, wat een weer. Regenpijpen stelen iedere keer. Mooie regenschermen, ze zijn er weer. Look met één oog, even omhoog. Blijf weer niet droog, koop nu een paraplu veterlicht. Zon en waterdicht. Straks komt er stop, voel al een drop, opzet hem op. Heb je een paraplu als het niet, zing dan maar dit lied. Spetter, spatter, spetter, spetter, spatter, spetter, hoor je dat nou? Spetter, spatter, spetter, spetter, spatter, spetter, zal. saus. Je vrouw, kijk eens wat de beeld zegt. Oh, wat wordt het slecht. Jongen, jongen, jongen, jongen, wat een weer. Het regent pijpen stelen iedere keer. Een mooie regenschermen, ze zijn er weer.